Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3 komt er gratis eten op middelbare scholen. Het kabinet denkt daar nu over na doordat alles duurder wordt. Soms komen er daardoor scholieren naar school zonder ontbijt achter hun kiezen of zonder lunch. 500 basisscholen hebben dat nu al en wordt er dus door het ministerie van Onderwijs nu gekeken naar gratis eten voor op middelbare scholen. Deze school in Enschede doet het al en sommige scholieren maken er gebruik van. Soms ontbijt ik niet, maar dan kan je daar gewoon wat pakken. Nee, eigenlijk niet. Nee. En waarom niet? Omdat ik thuis gewoon voldoende eten heb. En vandaag ben ik zelfs mijn eten vergeten. Dus ik heb maar een appeltje gepakt, omdat ik, verder omdat ik geen eten mee had. De topman van het Amphia ziekenhuis in Breda stapt op vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij uitte zijn gevoelens naar een medewerkster die dat vervolgens heeft gemeld. De bestuurder van het ziekenhuis schrijft dat hij er spijt van heeft. De KVB gaf vorig seizoen twee keer zo vaak een stadionverbod aan supporters die zich misdroegen. Meestal ging het om mensen die bekers bier of andere dingen gooiden. De KVB zegt dat de toename komt doordat ze met camera's de daders ook steeds beter kunnen opsporen. En in Texas is een jongen op de eerste hulp beland nadat hij een hondenfluitje had ingeslikt. En het was niet eens heel pijnlijk. Hier hoor je hem lachen in een filmpje op TikTok. Jonathan, are you okay? Ja, dat ging helemaal viral natuurlijk. In een andere TikTok legt hij uit wat er nou precies gebeurde. So I was like playing it like a kazoo, annoying my mom. So my mom like tried to hit me and I got scared. And so I <gasps> and then like just went down my throat into my lungs. And so every time I talked or laughed squeak. Ja, hij zegt dat zijn moeder hem liet schrikken en dat hij het per ongeluk inslikte. Het verwijderen van het ding bleek een fluitje van een cent... en bij het ziekenhuis moesten ze er ook wel om lachen. Krijg je nog het weer? Het blijft vanavond droog. Het is nog steeds niet koud met zo'n 15 graden.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 Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en veen Een kwartier op onthoud door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Utrecht voor afrit Amsterdam Centrum.